Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Ruim 1 op de 5 jongeren tussen de 18 en 24 jaar stapt nog wel eens in de auto als ze hebben gedronken. Dat blijkt uit onderzoek van jongerenorganisatie Team Alert. De organisatie is geschrokken van die cijfers en zegt eigenlijk dat niemand met alcohol op zou moeten rijden. Uit een onderzoek onder alle Nederlanders blijkt dat ruim 9 op de 10 mensen er wel vertrouwen in heeft dat zij niet achter het stuur zullen stappen met alcohol op. Vandaag wordt ook de jaarlijkse Bob-campagne weer afgetrapt. De politie checkt daarom vandaag en ook komende week extra op rijden onder invloed. Duitsland denkt dat Rusland afgelopen jaar een grote cyberaanval heeft uitgevoerd op de luchtverkeersleiding. Ook zou Rusland nepnieuws hebben verspreid rond de Duitse verkiezingen, vertelt onze correspondent Charlotte Weijers. Allemaal bedoeld om voor angst en chaos te zorgen, zegt de regering, en vertrouwen in Duitse instituties te ondermijnen. Eh, ja, en om dus ook Poetin te helpen en het verzet tegen zijn avondsoorlog in Oekraïne ook te verzwakken. Duitsland is niet blij met de acties van Rusland en zegt dat ze met andere Europese landen gaan overleggen wat voor maatregelen ze gaan nemen. En probleemwolf Bram is niet meer. Het was al de verwachting dat jagers afgelopen week de wolf hadden doodgeschoten bij de Utrechtse Heuvelrug, die onder meer een kind van zes had gebeten. DNA-onderzoek bevestigt nu dat het inderdaad zo is. Wandelaars in het natuurgebied reageren wisselend. Ja, ik heb het inderdaad begrepen eh, via het nieuws. Ja, en opgelucht? Ja, mij maakt het niet zoveel uit. Eh, ik, ben nooit bang om in het bos te lopen. vind ik ook wel sneu. Ik bedoel, Bram heeft, eh, is vervelend, want die kwam te dicht bij de mensen. Maar in het algemeen ben ik wel... Ja, weet je, moeten we in al het bos leven. Ja, het houdt u in ieder geval niet tegen om gewoon lekker naar het bos te gaan. Nee, nee, nee. Nee, ja, we willen met z'n allen ook gewoon graag naar buiten. Hoorde verslaggever Onno Beukers. En mensen kunnen over weer lekker ongestoord het bos ingaan... want de waarschuwing om niet naar natuurgebieden bij Utrecht te gaan is ingetrokken. Het weer. Vanmiddag is het grijs met kans op wat lichte regen bij een graad of 10. Morgen is er meer kans op zon. Alleen in het zuidoosten is het dan grijs. Het wordt dan een graad of 11. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Langzaam wordt het wat drukker op de weg. Op de A4 naar Amsterdam sta je voor knooppunt De Nieuwe Meer. Vijf minuten in de file. En op de A10 bij Amsterdam Oud-Zuid zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden...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 Seems the chauffeur took a dive. There's only secrets to the sun. Ah, later in a magazine, I finally figured what it means to be a saint, not a queen. To lust for lovers, catch a spark, chase their shadows in the dark.